Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Nu op Radio 501. Meer Matthijs. Met Matthijs van der Meer. Ja, dat is wel een oudertje. Hier op Radio 501. Je luistert naar de 90ste aflevering alweer van Meer Tijd op Radio 501. Inmiddels ben ik ingehaald door Gijs Hoogland als het gaat om het aantal afleveringen. Maar dat maakt niet uit, want de 23ste van deze maand, over 20 dagen om precies te zijn, vieren wij ons allebei onze 100ste aflevering. feestje waarvoor jij ook bent uitgenodigd. Gewoon in het kantoor voor de buurman met live muziek van Used, Micro Musicians en Uncontrollable Earth. Vanaf een uur of acht ben je welkom. Dan gaan wij het glas heffen op 100 afleveringen. 200 in totaal. Als jullie van ons bij elkaar optelt. Ik heb een nummertje voor jullie klaarstaan en die kennen jullie allemaal. Jij hebt hem vast al een keer eerder gehoord. Maar dan is dat dus samen met die ene Zweedse DJ, Avicii. Maar Aloe Black is solo ook een gigantisch artiest.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 Not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for everyone, and love is the prize. Zo die akoestische versie. Alle Black, ja, geweldig artiest. Met Wake Me Up. En dan is die Avicii, ja, dat is een leuke feestelijke toevoeging, maar... Nou, echt noodzakelijk zie ik het niet, hoor. Eh, die beat eronder te gooien. In ieder geval heel tof dat jij er weer bij bent op deze geweldige, ja, toch al wat donkere zondagavond. 3 november 2013, 8 over 6 is het inmiddels. Ik heb normaal uh, gewoond om eh, ja, een aantal jarigen van de dag aan te kaarten aan het begin van mijn show. Maar er zijn niet heel veel noemenswaardige mensen jarig, voor zover ik dat zo kan vinden. Maar ik heb er eentje gevonden. Anton van Loon, die zou vandaag jarig geweest zijn. Geboren in 1888. Of nee, uh, eh, 3 november... Oh, hij is overleden. Oh, dat is een beetje luguber, ja. Anton van Loon overleden op 3 november 1962. En hij was een Nederlands beoefenaar van de touwtreksport. Ja, een Nederlandse touwtrekker, zo staat het op Wikipedia. De oprichter van de krachtsportvereniging Achilles te Arnhem. Kijk, dat is wel een naam die ik dan ken, maar misschien is dat van voetbal. Hij nam deel aan de Olympische Spelen van 1820, eh, 1920 eh, en was daarnaast ambtenaar van de gemeente Arnhem en badmeester van het Rijnbad. Ja. Voor <laughs> de dus niet echt hele een denderende namen kunnen vinden die vandaag jarig zijn op deze 3 november. Eh, heb jij trouwens iets speciaals op deze 3 november wat je wil melden? Of uh, in elk geval jouw weekend was misschien. Wat heb je gedaan dit weekend? Wat ga je deze week doen? Praat gewoon lekker mee met de uitzending. Dat komt allemaal voorbij. Als jij daar een nummertje aan vast wil plakken, is dat ook echt geen enkel probleem. Gewoon even op de chat of op Twitter, meermatthijs. En dan gaan we even kijken wat we voor je kunnen doen. Heerlijke muziek voor je klaarstaan van Jamiroquai, Gnals Barkley en nieuwe muziek van I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace, so I guess it ain't. That aftershave of cologne that made him just faint. Plus, I showed up with a coat fresher in wet paint. So if love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in, gang, bang, bang. Yes, sir, Bob. I was thinking the same thing. So come get on this kid's rock. Bob with the bob. Dang, dang. Pow, pow, pow, pow. Chicka, chicka, wow, wow. Catch a cab, woman of a pow slow it down, throwing the town to the town, town. Throw it down, I don't know how, <laughs> how, how. At least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so, now hope. Kick shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just weird out. All night long. Rock this house until we knock it down, so turn the volume loud. Cause it's been to the ears, so break the pace, apply crazy, let yourself out and go. Say fuck it before we kick the bucket Life's too short to not go for broke Everybody, everybody Love is powerful, there's cough syrup, and styrofoam. All I know is I fell asleep, and woke up in that Monte Carlo. With the ugly Kardashian, Lamar, oh sorry, yo, we done both set the bar low. Bars hard, drugs hard, though that's the past, but I done get enough codeine and not future in it tomorrow. And girl, I ain't got no money to borrow, but I am trying to find a way to get you alone. Oh, oh, Marshall Mathers, get out of the body now, get the bar so leathered and goes and call heartless cargoes. Girl, you're fixing to get your heart out. Don't be absurd, man. You bird brain baby. I ain't called anybody baby since Birdman. Unless you're a swallow. <laughs> word, Rick, word, man. You heard, but don't be discouraged, girl. This is urgent. Unless you got you take Shoes off. Let your head out. All night long. Pull your feet out. Just lay out. All night long. This house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's been to the AM. So maybe make just like cake, better let yourself out, let yourself go. I say fuck it, before we kick the bucket. Life's too short to not go to broke. Everybody, everybody. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the AM. So crank the bass up like crazy and let yourself go. Let yourself go. Say fuck it before they kick the bucket. Life's too not go nu op Radio 501, meer Matthijs. Met Matthijs van der Meer. Ja joh, het is eh, ja, Berserk. Van de Real Slim Shady Marshall Matters M&M. En over twee dagen, als mijn gegevens kloppen. Dus gewoon in mijn 91ste aflevering aanstaande woensdag tussen 6 en 8. Kun jij gaan genieten van het nieuwe album van The Real Slim Shady. Ja, het komt er dan toch echt aan, eindelijk. En dan is hij dus al gewoon de 40 gepasseerd en nog steeds zo ongelooflijk beuken. Een hitje dat jij ongetwijfeld kent en ongetwijfeld eerder hebt gehoord, is dat van Icona Pop, I Love It en zo. En dat was ja, afgelopen zomer echt een, een, ja, nogal een zomerknallertje. <clears throat> er is eindelijk, eindelijk van die twee schattige, mooie Zweedse dames een debuutalbum. Ja, dat, dat nummertje wat je eerder hebt gehoord, Icona, van Icona Pop, dat... Ja, dat, dat was leuk, maar je denkt van, die zijn er al wel een tijdje of zo. Dat is een eh, one-hit wonder. Je had uh, eh, toch eh, All Night en Girlfriend die misschien hebt gehoord, maar eindelijk dus het debuut. This is Icona Pop. En die I Love It featuring Charlie XCX... Die gaan we niet meer draaien. Nee, we gaan eens even kijken wat er met de rest van het album aan de hand is. Of dat nou eindelijk iets is geworden wat kan tippen aan die ene eerste hit van hun. Luister naar On a Roll. over liefdes en hele diepe teksten hoef je niet aan te kloppen bij Icona Pop. Het gaat over seks, drugs en rock'n'roll. En eigenlijk hoe ongelooflijk vet en rock'n'roll zij zichzelf vinden. Maar ja, heerlijk feestmuziek natuurlijk. Icona Pop on the roll van het eerste debuutalbum. This is Icona Pop. En dit? Kluis en geluid. 7 Sound. Capital Cities op Radio 501. Ik ben bij tot 8 uur. En daarna natuurlijk woensdag weer kunnen we met Gijs Hoogland, meer Matthijs en daar de zijn, drums en rock'n'roll. Maar ik heb nog heel veel voor je klaarstaan hoor. April City Audio op Radio 501 Safe and Sound. Niet alleen de Kona Pop komt met een nieuw album. Ook Linkin Park, dat is geen... Ja, niet eigenlijk echt een nieuw album. Net als Demolition Course hadden ze eerst met eh, Jay-Z en, en DJ en zo hebben ze het in een nieuw jasje gestoken. En zo hebben ze dat dus nu ook gedaan met het nieuwe album Recharged. En ik kan je vertellen, het is vet geworden hoor. We gaan maar eens even naar een... Eh, een stukje luisteren. Maar dat doen we niet nu. Nee, ik maak er even een cliffhangertje van hoor. Ik heb nog heel veel andere muziek voor je klaarstaan. We gaan straks luisteren naar het nieuwe Recharged Linkin Park. Maar ik heb nog muziek voor je klaarstaan van Gnals Barkley. Zoals deze van um, de Baskerville ook. Jacko eh, Jacco Wagner. Veel meer. Maar eerst even Gnalls Barkley. Daar kom ik zo bij terug. I remember when, I remember, I remember when I lost my so much. ever since I was little, ever since I was little, it looked like fun. En Amerika en Canada hebben gezien is Jacco Gardner nu met zijn band aan de toeren door Europa. Scandinavië doen ze aan en dat, dat gaat nog wel even duren hoor, dat ze weer terug zijn in ons kikkerlandje. En wie weet, ja, gaan ze daar een Aziatische tour doen, je weet het nooit bij die gasten. Zoals ik net al zei, nieuwe muziek van Linkin Park. Hoewel, het zijn gewoon de nummers die je al van ze kent. In een nieuw jasje gestoken door verschillende DJ's. Zoals ik, eh, zag ik ook Steve Aoki trouwens ertussen staan. En die nummers, ja, die ken je dus al waarschijnlijk wel. Als je, tenminste, als je Limp, Linkin Park vaker eh, luistert of voorbij hoort komen, dan zit het erin dat je die wel, eh, wel eens hebt gehoord. Zoals Burn It Down. Daarvan ga ik straks de, die vernieuwde versie, die herziene versie draaien. Maar hoe klonk het origineel ook alweer? Ja, die heb je waarschijnlijk al wel een keer gehoord. Voorbij horen komen op Radio 501. Maar er is dus nu een recharged versie van. Van het hele remixalbum Recharged van Linkin Park. Dit is dan Burn It Down, de Tom Soon remix op Radio 501. Linkin Park weer van over eigenlijk hoor. Ik, uh, maar ja, voor mij hoeft het niet zo. Dan vind ik trouwens die ene uh, collision course, dat vind ik dan nog een toffer. Ik bedoel, je had, je had dan die muziek met Linkin Park en Jay-Z. Even kijken of ik daar nog wat van kan vinden hoor. Is het hybrid? Ik ga er eens even naar op zoek, want dan kan je even vergelijken dat ja, vroeger waren ze er toch wel wat beter in, die, eh, die remix-albums. En dan ook, ja, ik heb nog heel veel eh, muziek voor je klaarstaan die, eh, die wel deugt. Ja, met, met alle respect voor Tim Swoon. Nee, dit is hem niet. Deze daarentegen, dat vind ik dan wel weer heel leuk. Mojo. Ja, dat is een klassiekertje, hè? Lady, hear me tonight. En trouwens verzoekjes, dan zijn die meer dan welkom op de chat hoor. Op de balbox op radio501.nl slash live op. gooi ze op Twitter, at meer Matthijs, dan komen ze voorbij. Ja, vroeger toen ze de liedjes van Linkin Park nog wel in een te gek nieuw jasje wisten te steken. En dat deden ze dan samen met JC inderdaad. Luister maar, Collision Course heet het. Nou, thank you, thank you.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 Cocksucker, take one for your team. And I need you to remember one thing. One thing. I came, I so I conquer. For record sales, sold out concerts. Motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs are sore. tippen. Jay-Z en Linkin Park op Radio 501. Ja, dit, dit is nog eens een samenwerking. Dit is nog eens het samenvoegen van twee totaal verschillende muziekstijlen. En daar een geweldige, ja, geweldig staaltje muziek uit weten te halen. Het gaat, het is bijna zover, het gaat echt gebeuren. 9 november aanstaande. Dus dat is echt over een week. Nou, minder dan een week, nog zes dagjes. Is Pierre McVeigh hier in, in Nederland, in Horen. En hij gaat een workshop geven. Een masterclass liedjes schrijven. Gewoon singer-songwriterschap van een echte heuse singer-songwriter. All the way from Ireland. Ja, en ik heb, er, eh, ik heb er zin in. Ik heb die vent eigenlijk nog nooit echt de hand mogen schudden. Ik heb hem gehoord op de radio. Ik heb eh, gezien. Ik heb hele verhalen gehoord. Ik heb hem nog nooit echt ontmoet en ik ben heel erg benieuwd. Want die gast, ja, dus zijn muziek is geweldig. En jij kan je inschrijven voor die cursus. En er zijn een aantal puntjes op de site van Radio 501 ook opgeschreven. En ik vind het wel een, eh, een hele mooie wat hij daar gaat leren. Want ja, je, het, rijmen is niet moeilijk. Dat kan elke idioot met Sinterklaas, weet je al. Gewoon woordjes in rijm zetten, prima. Maar een songtekst, hè de eh, standaard song template, de structuur gaat hij met je doornemen. Werken met de Engelse taal als eh, optie. En deze, die derde, die vind ik heel belangrijk. Hoe clichés te vermijden. Want dat is er eentje waar heel veel singer-songwriters, sowieso heel veel liedjeschrijvers, ah, best wel wat moeite mee hebben. En eigenlijk, ja, een cliché is niet voor niets een cliché. Het zal wel ongelooflijk waar zijn. Maar Kom op. <laughs> Dan ben je een beetje te laat. Als het al een cliché is, dan ben je niet meer origineel. En dan moet je eigenlijk gewoon doorgaan kijken tot je wel iets origineels eh, geschreven hebt. Een workshop dus van Peter McVeigh. Deze man komt naar Nederland. Over minder dan een weekje gaat het gebeuren. Voor 40 euro kun jij erbij zijn.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 shuffling from the snowy street. Your heart seems heavy as you face your feet. See, I'm awkward like that. See, I don't know why. always coming out the wrong way. now, hey now, there's no need for tears. It's the world that you're living in. those fears, I'll be here for a long time. Just listen to me. Listen to me. Dry your eyes. beste muziek. 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Today we're going to make music. Happy music. Funny music. Tick, tick, tick, tick. So get your instruments and come along with me. Let's put some of our feelings into music. We will use rhythm sticks, a, a drum, a triangle, blocks. Count and play, count and play your rhythm stick. Ready? Let's begin. voor je buurvrouw als het regent. Je fiets zo neerzetten dat mensen met een rollator er langs kunnen. Voor je oudere buurman zijn overhangende takken snoeien. Een kleine stap voor jou, een grote sprong voor een veilige buurt. Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langlevendebuurt.nl. En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken. Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker.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 Bfv for You, als het echt om veiligheid gaat. Voor een gezellige avond spoorden voor live muziek ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl. Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman. Het gezelligste muziekcafé van Nederland. Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Nu op Radio 501, meer Matthijs met Matthijs van der Meer. In this town, in this town, in this devil town. See no shit, feel no love, and I hear no sound. And it's more. say, and it's more. hartstikke natuurlijk. Ja, die gasten uit Haarlem hebben een nieuw album uitgebracht. En daarmee zijn ze een hele andere kant op gegaan dan wat je hier net hoorde met uh, eh, Devil's Town bijvoorbeeld. Naar mijn mening, ja, iets te soft, iets te raar. Het is een beetje psychedelisch met eh, van die rare geluidsgolfjes. Het gaat echt alle kanten op. En ja, Devil's Town is natuurlijk gewoon die all-time classic van Baskerville natuurlijk. Ik, eh, ik moet zeggen dat ik ze live trouwens ook beter vind hoor. Zeker met het nieuwe album. Maar goed, Town blijft het goed doen. Deze gasten. Dit. Dit is Chromeo. En je hoort ze met Night by Night. Ik heb straks nog muziek voor je klaarstaan van Naked and Famous, Woodkid en The Hypes. idee dat je naar het nieuwe album van Daft Punk zit te luisteren. Nee, dat is echt Chromio. Ja, Chromio deed het al een tijdje eerder dan dat zij dat deden. En over het nieuwe album van Daft Punk gesproken. Ik denk dat ik straks maar even die van Pharrell Williams ga draaien. Maar natuurlijk eerst deze Punching in a Dream. En mocht jij nou nog iets hebben waarvan je denkt... Ja, dit is nou echt mijn weekend. Dit nummertje. Daarmee sta ik weer helemaal op die dansvloer. Daar in die club of in die kroeg. Goede herinneringen. Laat het weten op de chat of op Twitter. september, een nieuw kalenderjaar, een nieuwe aflevering van Globaal Nieuws. En we hebben er eh, heel veel zin in om u ook de komende drie minuten op de hoogte te houden van het internationale wereldnieuws in binnen- en buitenland. Maar we beginnen natuurlijk met de aftap van de week. Dit is de aftap. Aftap van de week. Ja, nee, ze zeiden dus dat hij nog maar twee, hooguit twee maanden heeft. Maar dat ze in elk geval de onderzoeken gingen afwachten. Ja, ik vond dat, dat, eh, dat hij de laatste keer in het ziekenhuis ook zo achteruit was gegaan. Ja, dat vond ik dus ook. En ik zei tegen Marja. Goedemiddag, welkom bij de aftap van de week. Met wie spreek ik? Wat? Ja, jullie zijn live in de uitzending van Globaal Nieuws op dit moment. Elke week tappen we een telefoongesprek af. En vandaag zijn jullie de gelukkigen. Hoor jij dit ook? Ja, wat, eh, wat is dit? Zoals altijd gaan we het natuurlijk eh, het spel spelen, de Globaal Nieuws quiz. Hebben jullie het nieuws een beetje gevolgd de afgelopen week? Nou, nou eh, ik zit momenteel in, in, eigenlijk in een ander gesprek. Nou, maakt ook niet uit. Het zijn alleen muziekvragen. We gaan beginnen. Handen aan de knop. De eerste vraag is voor Janine. Welk nummer horen we hier? We luisteren even naar een fragment. Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Maar mag ik u vragen hoe u... Ja, dat eh, is helemaal goed. En daarmee ben jij onze dagwinnaar. Gefeliciteerd. Jij gaat naar Lowlands. Oh. Twee kaarten voor Lowlands komen zo snel mogelijk jouw kant op. En eh, klopt het dat jij nog steeds woont op de Bedje Wolfkade 14 1984 HP te Waddingsveen? Maar is dit een... Met die eh, leuke foto van je kat op de vensterbank. Meneer, ik, weet werkelijk Nou, laat maar even horen hoe blij je bent. Augustus 2014, dan ben jij er gewoon bij. Misschien wel samen met Theo, als hij dat nog haalt. Heel veel beterschap in elk geval. Ja, Gerda, volgende keer beter. En eh, heel veel dank nog voor jullie deelname aan. Dit is de aftap van de week. En tot zover de laatste aflevering van dit jaar. We hebben weer een eh, geweldig seizoen achter de rug. Volgende week kunt u nog luisteren naar een compilatieaflevering met alle hoogtepunten uit dit seizoen. Voor nu heel veel dank aan alle medewerkers. Graag gedaan. En heel graag tot volgend jaar. Het is voorbij. Dag. Nu op Radio 501. Meer Matthijs. Met Matthijs van der Meer. It might seem crazy about to say. Die vent die kan gewoon niet stilzitten. Het is echt ongelooflijk. Wat je net hoorde, ja, dat globaal nieuws van de Speld. Dat is wel wat anders. Dat is eh, van de Speld. Inderdaad, satirisch nieuws. Echt geniaal. Ik heb al eerder wat dingetjes voorbij laten komen van de Speld. Hij ligt helemaal in de piskreuk, Elke keer weer. Ze hebben ook horoscopen. En als je nou benieuwd bent naar jouw satirische horoscoop van deze komende herfst... Ik kan er wel even een paar uh, eh, bij pakken. Ja, zoals eh, het herfsthoroscoop van de kreeft. De exoplaneet PSR 1257 plus 12 roept u op uw huishoudelijke taken niet verder voor u uit te schuiven. Een oproep die u best kunt negeren. Voor de leeuw, er zit een haar in uw glas. De grond is het tapijt van peuken. U zou graag zien dat zij er nu was om haar stevig in de reet te neuken. De ram heeft ook een, hele mooie, eh, een heel mooi horoscoop voor komende herfst. U besluit het dossier Joris Demming een nader onderzoek te onderwerpen met onvoorziene gevolgen. En dan die van de tweeling. In het kopje privé. U typt ongegeneerd vunzige zoekopdrachten in verschillende webbrowsers. Het kopje relatie. Uw relatie is stabiel, want de onderhandelingen zitten muurvast. U zou graag door een kledingkast naar Narnia willen ontsnappen. En onder het kopje flirten voor de tweelingen. Uw partner waardeert uw losbandige uitgaansleven niet. En de rest van Nederland ook niet. Zo zijn er nog echt heel veel. De stier bijvoorbeeld. In juli staat u een verrassing te wachten. Helaas valt jullie niet binnen het naderende tijdvak. En zovoorts en zovoorts. Het gaat echt helemaal nergens over. Maar ja, dat is een speld. Veel meer andere leuke dingen die je daar ook vindt. Zoals een, leuke kop dat de Geert Wilders overweegt samenwerking met de PVV-fractie. Nou, het zal toch niet jongens? Ik <laughs> kun je je niks meer voorstellen. Maar goed, ja, genoeg gelachen. We gaan even door met muziek. Want ja, dat moet natuurlijk ook gewoon gebeuren hier op deze radioavond. Paolo Nutini hoor je. En Paolo Nutini heeft nu wat schoenen. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe. pulled out some jeans on a t-shirt that seemed clean I'm rubbing my eyes, and I felt like there were two days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, sure. dark until the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. my brand new shoes. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. 2001 staat deze band nog altijd keisterk hoor. Frans Ferdinand. En ze blijven maar doorgaan, want ja, Right Thoughts, Right Action. Dat is ook niet, eh, niet heel oud of zo. Nee, dat komt ook gewoon uit onze eigen jaren 2013. De Jaren op is ook geniaal. Ja, die gasten die... Uh, they're here to stay, laten we dat zo zeggen. Dit, ja, dat is nieuw. Blenden. Ricky. maar ik kan me zo voorstellen dat de mensen van Mike and the Musicians not amused zijn. Ze hebben namelijk ook een hit genaamd Ricky. Maar ja, zij zijn dan net iets later op de hitlijsten beland dan de mensen van Blende. Ja. Als jij denkt van wie is dan, zeg maar, die andere Ricky, Ricky van de Mike and the Musicians, Project. Ja, dan moet je gewoon lekker de 23e naar het feestje komen van Gijs en mij. Want dan gaan we vieren dat wij allebei al 100 afleveringen achter de rug hebben. En jij bent gewoon uitgenodigd. My Kid Musician, zoals ik al zei. Uncontrollable Urk en Used komen spelen. In ons eigen kantoor van de buurman. Hier in onze eigen hoorn. En als jij dan lekker langskomt, gaan wij met z'n allen het glas even op ja, het geweldige podium dat Radio 501 Gijs en mij biedt. En die geweldige uitzendingen die we hebben gemaakt. En al die uitzendingen die we daarna ook nog gaan maken. En natuurlijk de live muziek, dat hele, de hele mikbak. Alles komt aan bod. De 23e in het kantoor van de buurman. En ik hoop jou daar ook te zien. Lijkt me geweldig. Dit zijn de Crystal Fighters, you and I. spinning tapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or me down, and I won't hammer it up or me down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. chest. I'm ready for the fight and fate. sound of iron shots stuck in my head, the thunder of the drums dictates the rhythm of the forest, the number of days, the rising of the horns. Hey, hey, from the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips. snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Wicked. Iron, remember Valley, je radio mee. En ik heb heel goed nieuws. Dan ja, ik word er heel erg blij van. Ik ben namelijk nog een fan van Jack Black. En Jack Black gaat samen met niemand minder dan Dave fucking Grohl en acteur Val Kilmer een tijdelijke band vormen. Ja, Jack Black, Dave Grohl en Val Kilmer. De band gaat heten Sweet River and the Huckleberry Dogs. En dat trio gaat het doen voor de webserie Ghost Girls. Die kun je zien op yahoo.com. Nou, dat is niet echt iets waar veel Nederlanders aan zitten volgens mij. Jack Black is tevens de producer van die serie. En in die serie gaan ze het nummer Back to the Beginning spelen. En het wordt niet alleen ja, het wordt niet één nummer. Nee, ze gaan een EP met vier nummers maken. Eh, het nummer Georgia Peach en, nog twee andere dus. Wanneer het uitkomt en hoe we daar in godsnaam aan kunnen komen, ik heb echt geen idee. Maar ik ga dat even goed onderzoeken en ik houd het in de gaten. Want Dave Grohl, Val Kilmer en Jack Black op één track, op één EP. Dat moet ik meemaken. Nou ja, even dan om... Eh, toch maar een beetje in de Jack Black sfeer te blijven. Tenacious die Tribute. This is the greatest and best song in the world. Tribute. long time ago, me and my brother Kyle here. We was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, Play the best song in the world or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be. Whip crack went his trumpet tail, and the beast was done. He asked us. flick right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever. I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. was strange. You said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, This is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you. And I'd probably be happy. So if you wanna be with me, with these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Uh-huh. Mm-hmm. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me. eindeloosheid van Tribute. Is het ook wel een keer fijn om gewoon mooie, prachtige muziek met diepe teksten te hebben. Van Bright Eyes, First Day of My Life hoor je. Ja, dit is nou echt, echt een, een, een diepgaande muzieksoort dan. En die vinden we trouwens ook hier in ons eigen land. En vanuit een hele onverwachte hoek van een Mr.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 Nee, dat is in samenwerking met London Grammar. dan natuurlijk hartstikke hard beuken met bijvoorbeeld When the Fire Starts to Burn en Leidje en zo. Maar dit, dit doen ze ook echt verrassend goed hoor. Die hoorden ze dus met eh, London Grammar op Radio 501. En ik heb nou nog een plaatje voor je klaarstaan. En daarna is het dan toch echt al zover. Dan ga ik toch afscheid van je nemen. Maar, deur niet. Woensdag ben ik gewoon weer bij je terug. Woensdag beginnen we trouwens eerst met Gijs Hoogland. Met de nieuwe Hoogtijd voor Hoogland. Want ja, daar zal dan na twee dagen twee dagen geen presentator zal weer, stil, eh, weer eens tijd voor zijn natuurlijk. Ik ga in de tussentijd even met Gijs overleggen hoe we het nou precies allemaal gaan doen. Deze week krijg jij een uitnodiging op jouw Facebook of wat dan ook. Een officiële uitnodiging voor dat hele feestje waar we natuurlijk zo naartoe leven. Die 23 november. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. En het is trouwens al veel eerder feest. Want komende week komt Peter McVeigh weer naar Nederland. En daar hebben we dus een hele boeiende workshop van. Met dat singer-songwriteren hoe je clichés kan vermijden. Kortom, gaan we weer echt een grandioze tijd tegemoet bij Radio 501. En jij bent daar natuurlijk gewoon bij op radio501.nl. Of zelfs misschien fysiek in de studio of in het kantoor van de buurman. Een hele fijne zondagavond nog en tot woensdag. ook al is het zwaar. Ja man, ik red me wel. Echt. Ja, ik weet het zeker. Je zoons zijn nu groot, tegen de twee meter. Ah. En als jongste van de drie blijf ik heel mijn leven de kleinste. Dat is niet erg, ik weet niet beter. En toen je net zo oud was als ik, was je getrouwd en altijd in touw met je kids. Want een ouder ben je 24-7. Als je kijkt naar mij, dan zijn we soms maar amper hetzelfde hier ben ik, geen kids, geen misses. Geen vaste baan met wat ex-girl issues. Ja, ik weet het, geen huisje, boompje, beestje. Maar ondanks dat, toch echt ruimschoots tevreden. Toekomst onzeker en juist dat je Dus bel je, vertel je, maar luister eens even. Oké, Mam, ik luister, maar moet nou hangen. Het publiek wacht, maar ik hou van je. Ik rap me wel. hebben wel. Hoe de wind ook staat en ook al is het zwaar. heb wat met me te stellen gehad. Ik zat niet lekker in mijn vel en natuurlijk merkte je dat. Was als puber al snel op weg naar nergens. En het liefst het verst uit de buurt van jullie helpende hand. Knallende ruzie praktisch elke dag. En geen excuses, ja, slappe excuses voor mijn slechte gedrag. Maar nu niet, ik ben wel verder dan dat. Nu neem ik mijn terugwerkende kracht even mijn pet voor je af. Maar kijk me even aan, want ik kan eindelijk bewijzen dat ik bijna helemaal op eigen benen sta. Dus geen gejank van mijn kant meer of zelfbeklag. Geen drank bij het gevecht met de lege helft van het glas. En ik weet dat je ziet beren op de weg, maar als ik dit nooit zelf probeer, dan leer ik het niet hè. Dus laat me linksom kiezen als jij rechtsom denkt. Ben uit hetzelfde hout gesneden, maar ik let op, echt. Ik zal wel waakzaam zijn voor twee. Als jij het laat gaan, want jij bent het al jarenlang geweest. Ga maar lekker slapen, ik haal het wel alleen. En zodra mijn naam erop staat, neem ik de vlees voor je mee, oké? Okay? moeder zei. wel. Met alle eindjes aan elkaar, man, ik red me wel. Hoe de wind ook staat en ook al is het zwaar. Laat het gaan. ik red me wel. Laat het gaan, man. Laat het gaan, man, ik red me wel. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek.